Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal. De drie Roemenen die zijn gearresteerd vanwege de roof uit de Rotterdamse kunsthal... worden ervan verdacht dat ze een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding, zegt justitie in Roemenië. Drie worden beschuldigd van een samenzwering met anderen om de roof op te zetten. Ze zijn voor 29 dagen vastgezet omdat ze een gevaar voor de openbare veiligheid zouden vormen... en om te voorkomen dat ze bewijsmateriaal vernietigen. De Romeinse justitie wil verder bijna niets kwijt. Ook niet of ze de zeven gestolen schilderijen van Picasso, Monet en Matisse op het spoor is. De jongens die begin deze maand in Eindhoven een man mishandelden... deden dat niet helemaal zonder aanleiding... zegt de advocaat van een van de jongens die zich bij de politie in Eindhoven hebben gemeld. Het slachtoffer zou er een opmerking over hebben gemaakt... dat een van de jongens een trap tegen een fiets had gegeven. Bij de politie heeft zich inmiddels een derde verdachte gemeld. Om terreuraanslagen te voorkomen mogen bezoekers de tuinen van het Élysée-paleis in Parijs niet meer in, heeft de Franse regering besloten. De tuinen van de ambtswoning van president Hollande zijn normaal gesproken één keer per maand open voor publiek. De verhoogde terreurdreiging heeft te maken met de Franse bemoeienis in het conflict in Mali. Het Franse leger vecht samen met het leger van Mali tegen de islamitische rebellen in het noorden van het land. In Rotterdam is de 42e editie van het filmfestival van start gegaan. De komende twaalf dagen worden 255 speelfilms vertoond uit 60 landen. De openingsfilm is De Wederopstanding van een klootzak van Guido van Driel. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Jeroen Willems, die eind vorig jaar overleed. De film is een kanshebber voor een Tiger Award, een prijs van het Rotterdams Filmfestival zelf. Het weer. In een groot deel van het land brede opklaringen. Vannacht vanuit het noorden meer bewolking en snel kouder. Morgen overdag vrij veel bewolking, maar ook zon.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 Dromend in de duinen, een feest iemand gedacht. Ik weet, ik zit bij mijn bloed gaan. Wat kost tube eigenlijk? 65 euro. Komen ze weer. komen ze weer. Kijk, we gaan uh, serieus muziek maken vanavond. <laughs> ja. Heel serieus. Het zal je kind, Ja. maar wezen. Nou, nee, nee, nee, en eh, wat, eh, wat ben je allemaal voor plan? Het eerste serieuze nummer komt van Paul. Nee, dat is geen serieus nummer. Oh. Dus uh, wend er maar niet vast aan. Maar jij wilde vanavond ja, wat nederigs gaan draaien. Ja, ik ga wat nederigs draaien. Ik ga terug naar het begin van de popmuziek. En dan met name popmuziek die hier in Nederland eh, werd gemaakt. Ik heb zulke leuke dingetjes gevonden.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 De oudste band die nog steeds optreedt in de originele bezetting. En dat al voor, nou... Heel wat jaartjes. 60 jaar, denk ik. 50 jaar. Hé? Echt. Is dat, gaan, gaan, ze de, de Social Benofista Social Club, hoe heet dat nog maar weer uit die gaan, gaan, ze achterna? Die gaan ze achterna. Dus, over... Uh... Terven in het harnas op het podium. Ja, oh, dus over tien jaar spelen ze nog. Ja, dat weet ik niet of ze het zo lang volhouden. Maar goed, we, we gaan dus eventjes een beetje de Nederlandse pophistorie in. En eh, daar gebeurde van alles eh, in de vroegere tijden. Eh, er was een groep die heette The Motions. En daarin zat Robbie van Leeuwen. Die later Shocking Blue oprichtte. En dit nummer komt uit 1969. Een protestsong. Wasted Words.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 Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Yes. en onze eh, trouwe luisteraar, die is er weer. Och jee. Ja, Rob is er weer online. hij is er weer. Dag Rob. Hoi Rob. Hoe is hij nou? Ja, hoe is het, Clownviool? <laughs> <laughs> maar wat moet hij dan? nou, niks. Dat, oh. dat, komt nog. Eh, we, hebben, veel meer mensen die luisteren. Dat is een beetje leuk. We maken nu gebruik van Facebook. Door wat aankondigingen te doen. En, eh, ja, van jouw nummers. Ja, maar uh, er, komt, er komen gewoon allerlei reacties. Onder andere van Vasco. Een vage kennis van me ergens in de buurt van Nijverdal. Waarmee ik een aantal keren in het Wapen van Zandvoort heb mogen vertoeven. Met Leo van Spronsen. Oh. En zijn band. En dat was eh, erg aangenaam. Zeker de eerste keer dat ze er waren. Want toen heeft iedereen in de kroeg geslapen, geloof ik. En dat was uh, ongelooflijk gezellig. Hij eh, vroeg om een, uh, om een... Oh, wacht even. Ho! Ho! Het Nederlandse nummer wat u zo even hoorde was van Q65. Bring it on home. En het is te vinden op YouTube. En het is best leuk. Want er zit een verschrikkelijk leuke clip bij. Ooit gemaakt door de VPRO. Goed. Eh, Vasco, jij vroeg de Dan Age Band met Harley. Nou, eh, hier komt hij. En toen gaf de computer het op. Wat een narigheid. Dat is heel vervelend. Hoe, hoe gaan we dat oplossen? Nou, eh... Uh, ja. Ja, daar is weer. Sorry, uh, eh, Pasco. But I don't know where it's from. I remember what I've done. I can't see it all. I can feel the rain coming down. And I should have let it ride. never gonna see it again No, I shouldn't let it ride on my Harley Now I'm never gonna see it again When the promise fades and the bonds are broken There's a hollow that will come I could take it back I could start it over but I don't know where it's from. I remember what I've done, I can't see it at all. I can not feel the rain coming down, but I should have let it ride on my heart, and now I'm never gonna see it again. No, I should have let it ride on my heart, and now I'm never gonna see it again.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 En daarmee raakten we een begenaderd pianist kwijt. Dat, dat is niet wat zeker is. Ehm, ik heb even een, een vraag voor meneer Wiekel. Oh, meneer Wiekel, zit u nou met dit weer ook met een lange worst in uw jacuzzi? Ja, want hij zegt net dat hij zo in de hot tub gaat. En eh, voor, eh, voor hem, hij weet het nog niet, maar eh, mijn broer draait nederpop. Ja. En, en ik... we kunnen het je misschien wel een keertje... Anders. <laughs> Ja, we kunnen je misschien wel een keertje uitleggen. Ja. Dat is Niet, niet, zo moeilijk hoor, valt best mee. Ooit eens. Eens, ja. Goed, we gaan, we gaan verder. Toch? ja, verrassing. Surprise. Okay. Komt Hier komt Steely Dan. Ach jee. when I say, boy, we can't miss. You are going. ik me toch af te vragen wie dit zijn. Maar dat weet jij, want jij hebt de tekst voor je. Ja, maar de, de tekst hier eh, die klopt niet. Want er staat bij Soul Sister. Nou, dat is hem niet. Nee, dat, maar eh, don't worry, be happy. Ja, zeggen er wel meer mensen tegen me. The way to your heart. Ach, maar heerlijk. Ja. <laughs> Goed, en daarvoor hoorde u uh, eh, de Hunters. De eerste groep waarmee Jan Akkerman een, hit had. De Russian Spy and I. En ja, we gaan nou even verder met een echte Nederlandse topband uit die tijd. Brainbox. Down Man.